Er zijn hoge concentraties radioactiviteit gemeten... Per uur is er veel meer radioactiviteit vrijgekomen dan waaraan een mens in een jaar mag worden blootgesteld. Een gebied van 20 kilometer rond de centrale is geëvacueerd. Mensen buiten die zone tot 30 kilometer van de centrale moeten binnen blijven. In de centrale werken naar verluid zo'n 50 mensen, maar er zijn berichten dat die niet veel langer kunnen blijven. De Japanse premier Kan heeft scherpe kritiek geuit op het bedrijf dat de kerncentrale beheert. Volgens Kan wordt hij onvoldoende op de hoogte gehouden. Europa moet zich afvragen of het in de nabije toekomst zonder kernenergie kan. Dat heeft de Eurocommissaris voor Energiezaken Günther Uttinger gezegd door voor de Duitse televisie. Voor vandaag heeft hij een bijeenkomst belegd van de Europese ministers van Energie met deskundigen, toezichthouders en bestuurders in de energiesector. Volgens Uttinger moeten ze onder meer bespreken of alle kerncentrales in Europa een veiligheidstest moeten ondergaan. Gisteren besloot Duitsland zijn centrales uit de jaren 80 en 90 te onderzoeken... en schort de bondskanselier Merkel het besluit op om 17 centrales langer open te houden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Amerikaanse staatsburgers naar Bahrein te gaan. Amerikanen die er al zijn kunnen beter vertrekken. Alleen het ambassadepersoneel blijft. De Amerikaanse regering waarschuwt dat de openbare orde in Bahrein ernstig is verstoord door gewelddadige confrontaties tussen politie en demonstranten. Gisteren stuurde Saudi-Arabië op verzoek van de koninklijke familie van Bahrein duizend militairen. Ze moeten helpen bij het onderdrukken van de protesten van de Sjiitische meerderheid. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar vanuit het zuiden breekt geleidelijk op steeds meer plaatsen de zon door.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 When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. I know it's gone can't you? And I know it's gonna be down. There's so much wrong in negativity, enough for the whole world to see. I know there's still a possibility. You raise a little kid, he turns out bold. and maybe from the way you treat him go. I guess that's how the story's told. Tell him what it is. I don't wanna be the one to tell you how it's gotta be. Living the only way you're ever really gonna see. You got to live and learn. You got to live and learn. Before you reach You got to live and learn. living large? Are you taking what is given to you in the form of true experience? Cause if you're not, your whole life could be spent. Doing time for a crime you say you didn't even do. The only fool that you're fooling is the fool that is you. Didn't even turn around and check to see your bitches burn. I guess it's true what they say it without living, there's no learning. Yeah. And this is from the J, the O, and the E. Mary, Mary, Mary yo, how did you earn your dough? You didn't finish school, you ain't got no job, but to the human eye, it's pretty simple. They're always talking about what you want is respect, but never thinking about the little boy you neglect. Spending his formative years in a living hell, not realizing one day he didn't up the care. Now on the other hand, again, my man.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 Een gebied van 20 kilometer rond de centrale is geëvacueerd. Mensen buiten die zone tot 30 kilometer van de centrale moeten binnen blijven. In de centrale werken naar verluid zo'n 50 mensen, maar er zijn berichten dat die niet veel langer kunnen blijven. De Japanse premier Kan heeft scherpe kritiek geuit op het bedrijf dat de kerncentrale beheert. Volgens Kan wordt hij onvoldoende op de hoogte gehouden. Europa moet zich afvragen of het in de nabije toekomst zonder kernenergie kan. Dat heeft de Eurocommissaris voor Energiezaken Günther Uttinger gezegd door voor de Duitse televisie. Voor vandaag heeft hij een bijeenkomst belegd van de Europese ministers van Energie met deskundigen, toezichthouders en bestuurders in de energiesector. Volgens Uttinger moeten ze onder meer bespreken of alle kerncentrales in Europa een veiligheidstest moeten ondergaan. Gisteren besloot Duitsland zijn centrales uit de jaren 80 en 90 te onderzoeken... en schort de bondskanselier Merkel het besluit op om 17 centrales langer open te houden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Amerikaanse staatsburgers naar Bahrein te gaan. Amerikanen die er al zijn kunnen beter vertrekken. Alleen het ambassadepersoneel blijft. De Amerikaanse regering waarschuwt dat de openbare orde in Bahrein ernstig is verstoord door gewelddadige confrontaties tussen politie en demonstranten. Gisteren stuurde Saudi-Arabië op verzoek van de koninklijke familie van Bahrein duizend militairen. Ze moeten helpen bij het onderdrukken van de protesten van de Sjiitische meerderheid.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 En natuurlijk op ZFM Zandvoort.